Macintosh heeft last van het feit dat steeds meer mensen via het internet kopen. Het is de bedoeling dat de winkels binnen drie jaar dicht zijn. Volgens het concern zijn de gevolgen voor het personeel minimaal. Voor het overgrote deel verdwijnen de banen via natuurlijk verloop. Franse en Malinese militairen zijn de steden Diabali en Douenza in Midden-Mali binnengetrokken. Die steden waren in handen van islamitische opstandelingen. Ze sloegen vorige week op de vlucht na bombardementen van de Franse luchtmacht. Volgens de Fransen is er niet gevochten. Westerse verslaggevers melden dat in de straten van Diabali voertuigen van de opstandelingen staan die bij de bombardementen zijn kapotgeschoten. Frankrijk heeft nu 2100 militairen in Mali en ook zijn er 1000 Afrikaanse militairen uit landen als Togo, Benin, Niger, Nigeria en Tjaad. De brandweer heeft vanmiddag een ijszeiler bij Grauw uit een wak gehaald. De man stond ruim een half uur tot aan zijn middel in het koude water van de Weide E... voordat hij door duikers van de brandweer kon worden gered. De ijszeiler ligt met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis in Leeuwarden. Op de Veluwe zijn door de gladheid tientallen verkeersongelukken gebeurd. Zo gleden op de A28 veel automobilisten van de weg. Voor zover bekend is er vooral blikschade. Volgens Rijkswaterstaat concentreert de overlast zich verder vooral in het noorden van het land. Daar kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen. En in het noorden en Noord-Holland is er ook kans op gladheid door ijzel. Op de A7 van Purmerend naar het noorden geldt door die ijzel tijdelijk een lagere maximumsnelheid. En dan het weer in het noordoosten nog wat sneeuw. Later wordt het droger. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen. Minima liggen tussen min 2 en min 7. Morgen overwegend bewolkt, plaatselijk wat motsneeuw. Met temperaturen rond het vriespunt tot min 3.